jou aan de muur hangt een poster. Is dat jouw idool? Die zou best wel eens willen ontmoeten, maar ik moet steeds naar school. Schrijf een briefje en vraag om een foto. Die stuurt die je heus dan wel op. En dan draai je zijn plaat en dan doe je een naam met wat smink en een pruik op je kop. Want later als je groot een word je ook een ster. Let maar op mijn woorden, want je schot het misschien, maar dan sta je zelf in de top 10. Hield je moeder of oma met kleren? Nee, ik kreeg een tante zo gek, met te helpen met imiteren. Een mooi pak staat je zeker niet gek, en had je het druk voor de spiegel, met oefenen zoveel als je kon. Te bewegen, te dansen, te zingen, te springen, tot je het haast niet meer komt. Want later als je groot dan word je ook een ster Let maar op mijn woorden, want je schopt het ver Nu lijk je nog op een ander misschien Maar dan sta je zelf in de top 10 dus Stel je voor dat het nou niet mocht lukken Dat zou zo waard niet zijn Want een goede verpleegster of vakken Moet er toch ook zijn Of werk je zo'n 40 jaar zelfde saaie kantoor. Neem dan snel van mij aan, want ook met zo'n baan waarderen ze je net zo hoor. Want later als je groot, dan word je ook een ster. Let maar op mijn woorden, want je schopt te ver. Nu lijk je nog op een ander misschien, maar dan sta je zelf in de top 10. Later als we groot zijn, als we groot zijn, later als we groot zijn, als we groot zijn, later als als we groot zijn.